Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Boeg tolereerde in ieder geval tot 2007 dopinggebruik. Dat schrijft de Volkskrant op basis van gesprekken met direct betrokkenen, zoals oud-directeur Theo de Rooij. De krant baseert zich daarnaast op een verklaring van Stefan Matschiner, de spil in een grote dopingaffaire in Oostenrijk. Die zegt dat drie renners van de Raboploeg klant zijn geweest bij de dopingbloedbank Human Plasma, onder wie Michael Bogert. Die spreekt de beschuldiging met klem tegen. Oud-directeur De Roy ontkent het dopinggebruik niet in de Volkskrant. Hij zegt dat het de verantwoordelijkheid van de renners zelf was hoe ver ze wilden gaan op medisch gebied, zolang ze zich maar lieten begeleiden door de medische staf van de Rabobank. GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent stopt ermee. Ze wil niet op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 12 september. Van Gent zit sinds mei 1998 in de Kamer en is een van de bekendste gezichten van GroenLinks. Tegen het ANP zegt de 54-jarige politica dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging. Bij de vorige verkiezingen in 2010 was Van Gent door het partijbestuur in eerste instantie op een onverkiesbare plaats gezet. Na een intensieve campagne via onder meer Twitter werd ze uiteindelijk de nummer 5. In Armenië zijn zeker 140 mensen gewond geraakt toen honderden ballonnen ontploften. Dat gebeurde op een verkiezingsbijeenkomst. De ballonnen waren gevuld met gas. Waarschijnlijk kwam iemand te dichtbij met een sigaret, met de ontploffing tot gevolg. Een deel van de slachtoffers heeft brandwonden, maar ook raakten veel mensen gewond in het gedrang dat na de ontploffing ontstond. Niemand zou in levensgevaar zijn. Zondag worden in Armenië verkiezingen gehouden. Het ongeluk met de ballonnen gebeurde op een bijeenkomst van de belangrijkste regeringspartij. Het weer, vannacht overwegend droog, minima rond 6 graden. Overdag veel bewolking met in het zuidoosten regen.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 Niet betrouwbaar, maar wel origineel. So bring back the beat, and then everyone sings. It's not about the money, money, money. For the times that I watched them 106.9 ZFM ZFM So I find a reason to shave my lips Each single morning So I count on someone Friday nights To take me dancing a bit To church on Sunday.